Levi van Eck met het NOS-journaal. De situatie in de voormalige kerncentrale Tsjernobyl is verslechterd... sinds de overname door de Russische militairen. Dat zegt het Internationale Atoomenergieagentschap IAEA. E de ruim 200 medewerkers hebben volgens de topman van het agentschap veel stress... omdat ze al bijna twee weken onafgebroken aan het werk zijn. Dat kan een gevaar zijn voor de nucleaire veiligheid, waarschuwt hij. De kerncentrale in het noorden van Oekraïne is niet meer operationeel... maar kan nog steeds radioactieve straling lekken. Het Amerikaanse ministerie van Defensie noemt het voorstel van Polen... om zijn MiG-29-straaljagers via een Amerikaanse basis in Duitsland... aan Oekraïne te leveren, niet houdbaar. Volgens de VS leidt het leveren van straaljagers aan Oekraïne... vanaf een NAVO-basis tot zorgen bij de hele NAVO... De landen hadden eerder al aangegeven niet betrokken te willen raken bij gevechten met Rusland in Oekraïne, ook niet indirect. Voordat het oorlogsgeweld in Oekraïne begon, handelde Nederland voor miljarden met Oekraïne. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afgelopen jaren werd steeds meer zonnebloemolie, kippenvlees en mais vanuit Oekraïne gehaald. Andersom verkocht Nederland onder andere geneesmiddelen, bloemen en planten. Het kabinet maakt 10 miljoen euro per jaar vrij voor de veiligheid van het lokale bestuur. Het geld is onder meer bedoeld voor het beter beveiligen van woningen van raadsleden, wethouders en ambtenaren. Dat schrijft minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Lokale bestuurders zijn steeds vaker het slachtoffer van intimiteit en geweld. Intimidatie en geweld. 65% van de burgemeesters zegt wel eens te zijn bedreigd. Volgens de minister tast dat de kern van de democratie aan.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 En ik, ik liet je gaan I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya.